Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Voorlopig wordt in de Haag geen enkele demonstratie meer toegestaan. Het OM steunt dit besluit. Dat heeft burgemeester Van Aartsen gezegd... aan het begin van het spoeddebat in de Haagse gemeenteraad... over de uit de hand gelopen demonstraties in de wijk. Van Aartsen wilde goedwillende schilderwijkers beschermen... tegen wat hij noemt pyromanen die onze stad in gevaar brengen. De Iraakse Sjiïtische politicus Maliki treedt terug als premier. Dat is bekendgemaakt op de Iraakse staatstelevisie. Iedereen had Maliki al laten vallen, ook leden van zijn eigen partij. Maliki is acht jaar premier van Irak geweest. In die periode heeft hij de verschillende bevolkingsgroepen volgens velen tegen elkaar uitgespeeld. Mede daardoor zou het Iraakse leger niet in staat zijn geweest de opmars van de IS-strijders tot staan te brengen. De VS stopt met de hulpverlening aan de Jezidis op de berg Sinjar in Noord-Irak. Amerikaanse deskundigen waren gisteren op de berg om de situatie te beoordelen. Die bleek een stuk beter te zijn dan vorige week. De IS-strijders aan de voet van de Sinjar zijn verjaagd en de meeste Jezidis zijn in veiligheid gebracht. Het Russische konvooi met hulpgoederen staat op zo'n 20 kilometer voor de grens met Oekraïne. Volgens correspondent David-Jan Godfroy begint inmiddels duidelijk te worden dat het konvooi richting het gebied gaat dat in handen is van de separatisten. Dat betekent dat de Oekraïners de lading niet kunnen controleren. In de kazerne van Defensie in Hilversum zijn afgelopen week nog eens twintig slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne geïdentificeerd. Van de twintig slachtoffers hebben er vijftien de Nederlandse nationaliteit. In totaal zijn nu 127 van de 298 slachtoffers geïdentificeerd. Twee Nederlandse atletes hebben zich geplaatst voor de finale van de 200 meter op het EK Atletiek in Zurich. Daphne Schippers was de snelste in haar halve finale en Jamil Samuel was met de achtste tijd net snel genoeg voor de finale.